Zes uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs... staken voor het eerst twee dagen achter elkaar. Ze willen structurele investeringen en een verlaging van de werkdruk. Uit een enquête van de NOS onder ruim 3300 scholen... blijkt dat de actiebereidheid hoog is. 90% van de scholen zegt dat vandaag één of meerdere leraren gaan staken... Minister Slob van Onderwijs zei gisteravond dat hij begrip heeft voor de zorgen... maar dat er geen extra geld komt. Voor het tweede jaar op rij is de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest gedaald. Volgens het CBS was er een daling van 2,6 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt vooral doordat er minder koeien, varkens en kippen zijn in Nederland... en doordat melkkoeien ook minder stikstof in hun voer hadden. In China zijn inmiddels 170 mensen overleden door besmetting met het coronavirus, meldt de Chinese gezondheidsautoriteit. Dat komt neer op 38 nieuwe slachtoffers. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7700. De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelt later vandaag of er sprake is van een internationale noodsituatie. Mannen die volgens bloedtesten mogelijk prostaatkanker hebben... krijgen niet meer direct een pijnlijke weefselprik. Vanaf vandaag volgt eerst een MRI-scan om te zien of en waar kanker zit. Artsen verwachten dat dat mogelijk meer dan de helft van de prikken scheelt... en dat bij andere patiënten gericht geprikt kan worden. De nieuwe werkwijze voor het opsporen van prostaatkanker gaat vanaf vandaag in. De Amerikaanse grenspolitie heeft een tunnel ontdekt van bijna anderhalve kilometer... tussen Californië en Mexico... De vermoedelijke drugstunnel is voorzien van luchtventilatie, stroom, rails en een lift. Er is niemand opgepakt. De tunnel wordt binnenkort vernietigd. Het weer, het is bewolkt en mogelijk valt in het noorden nog wat regen.